Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Wat het OMT betreft moeten scholen gewoon open blijven. Dat blijkt uit het uitgelekte advies aan het demissionaire kabinet. Verder zeggen de experts dat restaurants, kroegen en niet-essentiële winkels al om vijf uur moeten sluiten. En dat is nog niet alles, vertelt politiek verslaggever Xander van der Wulp. De cultuursector, theaters, bioscopen en zo zullen ook weer met beperkingen te maken krijgen. Sportlocaties wordt overgesproken en over de groepsgrootte. En wat eh, tot slot nog wel interessant is om te vermelden... er wordt ook gesproken om een nieuw steunpakket voor de sectoren die opnieuw getroffen gaan worden. En reizen binnen Europa zou wel eens een stuk lastiger kunnen worden. Als het aan de Europese Commissie ligt, blijft je internationale QR-code alleen nog geldig als je een corona-boosterprik hebt gekregen. Die moet dan binnen negen maanden na je laatste vaccinatie worden gezet. Correspondent Sander van Hoorn legt uit wat de gevolgen zijn. Het wordt enorm lastig om je te verplaatsen en om leuke dingen te doen binnen de Europese Unie. Of als je zakelijk reist om naar een hotel te gaan. Tenzij je zo'n boosterprik hebt. Des te wranger natuurlijk het feit dat Nederland nog helemaal niet begonnen is met het toedienen van die boosterpriks. Nou, dat kan wel eens een probleem worden, want de Europese Commissie heeft haast met het plan. Ze willen het dit jaar nog gaan bespreken met de EU-landen. Uiteindelijk moeten die beslissen of ze het invoeren of niet. En ander nieuws dan. Duizenden mensen in Groningen hebben nog nooit aardbevingsschade gemeld. Terwijl ze die waarschijnlijk wel hebben. Uit onderzoek blijkt dat mensen onder meer terughoudend zijn met melden. Omdat ze eerder al slechte ervaringen hebben gehad met de NAM. En toerwinner Pogacar krijgt dit jaar de Velo d'Or. Dat is de prijs van een jury voor de beste wielrenner van het jaar. Jumbo-Visma-renners Roglic en Van Aert werden tweede en derde. Die prijs werd nog nooit gewonnen door een Nederlander. Wel zaten er dit jaar voor het eerst een paar Nederlandse genomineerden bij. Mathieu van der Poel, baanwielrenner Harry Lavrijsen en Annemiek van Vleuten stonden dit keer op het lijstje. Het weer nog, een enkel buitje nog, maar ook steeds meer opklaringen met wat zon en een graad of 9. Alleen in Limburg blijft het vanmiddag grijs en daar is het ook een stukje frisser, max 5 graden. ZFM, verkeersupdate.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 This rhythm shows no favor. Better check your ego at the door. Just let me be the leader. Keep your eyes on checking me. You want me to take a breather, sliding into motion naturally. Don't let your body miss a beat.